Mark Visser met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn op deel 5,2% goedkoper. In maart waren de prijzen al 4,7% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. In april werden ruim 8000 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is bijna 20% minder dan het jaar ervoor. In alle provincies zijn minder huizen verkocht en ook de prijsdaling geldt het in het hele land. Op de Mount Everest zijn zaterdag zeker drie bergbeklimmers om leven gekomen. Twee andere klimmers worden vermist, melden de Nepalese autoriteiten. Ongekomen klimmers zijn een Duitser, een Canadees van Nepalese afkomst en een Koreaan. Ze hadden de bergtop al bereikt en waren op weg naar beneden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de Nepalese functionaris waren de weersomstandigheden aanvankelijk goed, maar ging het zaterdagmiddag hard waaien op de berg. Meer dan 200 mensen hebben de expeditie op de Mount Everest niet overleefd. In Amsterdam is een man overleden die door de politie was neergeschoten. Hij werd vanochtend vroeg door agent achtervolgd vanwege een vechtpartij. Toen een van de agenten de man had ingehaald ontstond er een worsteling. De man wist daarbij het dienstwapen van de agent te pakken te krijgen en loste zeker één schot. Andere agenten schoten de man daarna neer. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Over de identiteit van de man kan de politie in Amsterdam niets zeggen. Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Studenten laten honderden euro's per jaar liggen doordat ze regelingen van de overheid niet kennen, concludeert de voorlichtingsorganisatie Nibud naar onderzoek. 1 op de 5 studenten krijgt een, eh, geen zorgtoeslag of is niet bekend met die regeling. En 12% van de studenten doet geen belastingaangifte omdat ze niet weten dat dit kan. Het Nibud noemt dit spijtig om te zien, vooral omdat veel studenten zeggen dat ze moeten lenen omdat ze niet kunnen rondkomen. Het weer, eerst vrij zonnig maar dan gauw bewolking en vanmiddag kans op regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag staat tussen de Koentunnel en Westpoort een file van 3 kilometer.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 Hand on your mouth. You yell too much about the penny. Any this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.